Hi, de heer DJ, speel dat liedje voor me. Speel voor mij vandaag en voor morgen. Hi, de heer DJ, speel dat liedje voor me. Neem mijn gedachten weg, ik heb het niet nodig. Vanavond is mijn geliefde aan mijn zijde. Ik heb geen plaats om te verblijven, maar toch wil ik haar. Hi, de heer DJ, licht de hemel voor me. Help me om blij te zijn, laat mij wandelen op de zee, dat ik Hi de Heer DJ, Open je armen, ik zal je verstoppen in je schamen. Maar je ziet me niet dus. Neem me als een toerist door van de tijd naar de hoeken van mijn geest. Laat mijn zin hoe te vinden uw ware betekenis. Hij, de Heer DJ, En spreek je spel, maak mij wijs en goed. Ik zal u niet gewoon vertellen over mij tot wie ik nu ben. Vervolgens uit de boeien van elke zijdag. Neem me weg. Leer mij goed te spelen als ik je zie. Hij de Heer DJ, u bent mijn enige wind, mijn wind tot het einde, een wind aan het einde laat me nooit alleen.